1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Dus Boris Nemtsov roept steeds meer vragen op. Nemtsov werd vrijdagavond vlakbij het Kremlin op straat doodgeschoten. Uit nieuwe beelden van een bewakingscamera blijkt dat er een sneeuwschuiver langs reed toen Nemtsov werd vermoord. Terwijl er in Moskou helemaal geen sneeuw ligt. Na de moord rent iemand uit de richting van de sneeuwschuiver naar een auto die kennelijk klaar stond en zonder verlichting wegreed. Russische media noemen het verder vreemd dat het nog zes minuten duurde voor de politie arriveerde. Rond deze tijd start bij het Kremlin een stille tocht ter nagedachtenis aan de vermoorde Boris Nemtsov. In de gisteren geopende spoortunnel in Delft zijn problemen met de luchtdruk ontstaan. Als treinen er met 140 km per uur doorheen rijden, loopt de luchtdruk zodanig op dat de automatische draaideuren in de hal hard gaan draaien. ProRail laat de treinen vandaag maximaal 80 km per uur rijden en ook zijn de draaideuren strakker afgesteld. Ondertussen zoekt de spoorbeheerder naar een structurele oplossing. Veel mensen hebben problemen met het online aangifte doen van de inkomstenbelasting. Door drukte is de site van de Belastingdienst geregeld overbelast en daardoor onbereikbaar. Vandaag is de eerste dag dat het doen van aangifte mogelijk is. Er kunnen maximaal enkele tienduizenden mensen tegelijk inloggen op Mijn Belastingdienst. Aangifte doen kan ook via een speciale app, maar die heeft eveneens te kampen met een grote toestroom. In Estland worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De strijd gaat tussen de liberale hervormingspartij van premier Roivas en de Centrumpartij. De hervormingspartij wil graag sancties tegen Rusland vanwege de rol die de Russen in het conflict in Oekraïne spelen. De Centrumpartij wil juist nauwere banden met Moskou. Veel grote partijen in Estland hebben al aangegeven dat ze niet met de Centrumpartij willen samenwerken. Het weer, zon, wolken en een enkele bui wisselen elkaar af. Het waait behoorlijk uit het zuidwesten, windkracht 5 tot 7. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Delft-Noord en knooppunt Ippenburg 2 kilometer. Bij Ippenburg is de linker reishok dicht en hangt daar verlichting los.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 Forget will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. way you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never whipped. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.